Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Het verschil in vermogen tussen de rijkste 1% en de rest van Nederland... is het afgelopen jaar verder toegenomen. Begin 2009 hadden de rijkste 1% huishoudens... een kleine 20% van het totale Nederlandse vermogen. Aan het begin van 2013 was dat ruim een kwart. Vandaag verscheen een rapport van Oxfam Novib over de groeiende ongelijkheid... en daarin staat dat de kloof tussen arm en rijk wereldwijd groeit. Bij de Israëlische luchtaanval gisteren op Hezbollah-doelen in Syrië is ook een Iraanse generaal gedood. Dat meldt de website van de Iraanse revolutionaire garde. Dat is een speciaal onderdeel van de Iraanse strijdkrachten. Bij de helikopteraanval op twee voertuigen op de Golanhoogte werden ook zes Hezbollah-strijders gedood. Hulpverleningsinstanties zijn ernstig tekortgeschoten bij toezicht op de verstandelijk gehandicapte Daniela van Bergen. Zij werd in 2013 doodgeslagen door haar stiefvader. Instanties kenden het gezin, maar grepen onvoldoende in. De 20-jarige van Bergen zou door haar stiefvader stelselmatig zijn geslagen en gemarteld. Ondanks meldingen bij het advies- en meldpunt kindermishandeling had de veiligheid van Van Bergen onvoldoende prioriteit. Nederland telt bijna 9,5 miljoen actieve WhatsApp-gebruikers. En dat is een stijging van zo'n 1,5 miljoen gebruikers ten opzichte van een jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. WhatsApp is de meest gebruikte berichtenapplicatie op Nederlandse smartphones. Concurrerende apps worden wel snel populairder. Snapchat bijvoorbeeld heeft volgens het onderzoek nu 1,5 miljoen gebruikers. En dat is bijna drie keer zoveel als vorig jaar. Het weer langs de oostgrens valt soms nog lichte sneeuw of natte sneeuw en langs de noordkust een bui. De zon schijnt vooral langs de westkust en in het noordwesten.